uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Staatssecretaris Van Veldhoven wil proeven met duurdere treinkaartjes... alleen toestaan onder strenge voorwaarden. Ze reageert op het plan van de NS om op een nog nader te bepalen traject... de kaartjes tussen half acht en half negen ochtends duurder te maken... en op andere tijdstippen goedkoper. Daarmee moet de drukte in de trein worden verminderd. Van Veldhoven zegt dat zo'n proef alleen mag als de trein aantrekkelijk en betaalbaar genoeg blijft voor reizigers. Reizigersorganisatie Rover is niet blij met het plan. Pakistan heeft de Indiaanse gevechtspiloot vrijgelaten... die woensdag met zijn toestel werd neergehaald... boven het Pakistaanse deel van Kashmir. Premier Khan liet gisteren al weten dat de piloot zou worden vrijgelaten... als gebaar van goede wil tegenover India. Het conflict tussen de twee landen over Kashmir leidde twee weken geleden op door een zelfmoordaanslag in het door India bestuurde deel van Kashmir. Daarbij kwamen 40 leden van de paramilitaire politie om het leven. Als vergelding voerde India een bombardement uit op Pakistaans grondgebied. Duizenden mensen hebben afgelopen nacht meteen om 12 uur bij de Belastingdienst ingelogd om gebruik te maken van het eerste moment om aangifte te doen. Door de drukte kwam het systeem even plat te liggen. Mensen kregen een excuusmelding op de site te zien. Volgens de Belastingdienst waren de problemen binnen een paar minuten weer opgelost. In het eerste uur deden 16.000 mensen aangifte. Jan-Willem van Schip heeft op de WK baanwielrennen in Polen... de wereldtitel veroverd op de puntenkoers. De zilveren medaille ging naar de Spanjaard Sebastian Moravedri... en het brons was voor de eer Mark Downey. Het weer, het is overwegend bewolkt, maar wel droog. Het koelt af tot een graad of drie. Morgen veel bewolking, vooral in de middag kan er dan ook wat regen gaan vallen. Het wordt dan een graad of elf en zondag ook weer veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day. source for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Let me tell you how it happened I wasn't looking for someone see your face again.